Dat heeft te maken met rivier De Gul, die uh, overstroomt. verder weten we ook dat de Roer, die andere rivier in Zuid-Limburg, dat die op het hoogste punt komt, de hoogste waterstand ooit zal bereiken, zegt de veiligheidsregio. En we zagen hier in Hoensbroek militairen eh, zojuist eh, aankomen. Die rijden hier door de straten. Die helpen met het eh, distribueren van de zandzakken, zo'n 20 militairen. En we begrijpen dat dat ook gebeurt in Sleenaken, Vlodrop en Mechelen. Sinds gisteren regent het flink in Limburg en dat zorgt voor enorme wateroverlast. Het gemeentehuis van Valkenburg blijft vannacht open. Mensen kunnen die kant op als ze door hoog water hun huis uit moeten. En in de gemeente Gulpen-Wittem zet het Rode Kruis 100 veldbedden neer in een oud schoolgebouw. Voor het geval mensen niet thuis kunnen slapen. Het Outbreak Management Team komt weer iedere week bij elkaar om te overleggen. In het OMT zitten de belangrijkste corona-adviseurs van het kabinet. Half juni schreef minister De Jong aan de Tweede Kamer dat een wekelijks OMT-advies niet meer nodig was. Het ging goed met het aantal besmettingen. Inmiddels lopen die weer snel op. En het reisadvies voor de Canarische eilanden en de Balearen gaat vrijdag van geel naar oranje omdat de besmettingen daar oplopen, meldt reisorganisatie TUI. Reizen naar onder meer Mallorca, Ibiza, Gran Canaria en Tenerife wordt afgeraden. TUI annuleert daarom alle vakantiereizen naar de eilanden met vertrek van 16 juli tot en met 2 augustus. Het weer, nou een klein beetje goed nieuws voor mensen in Limburg. Het lijkt erop dat er eh, daar vanavond en vannacht geen grote hoeveelheid regen meer gaat vallen. Het regent er nu nog wel, maar de komende uren houdt het op met regen in de provincie. Er valt wel regen op andere plaatsen, in de strook van Groningen tot Brabant. Morgen nog wel weer wat regen in Limburg, maar minder heftig. Verder is het bewolkt. Het wordt tussen de 20 en 23 graden. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Met nu Sea of Love. The world is We're standing here nothing to say I do whiskey okay. I will offer you a warm embrace to make you feel my love. feel my love. I know you haven't made your mind up yet, but I would never do you wrong. doubt in my mind where you belong I'd go hungry, I'd go black and blue. I'd go cross. 12. The Sea of Love. somebody new But that won't stop my loving you I just can't let you walk away Forget the love I had for you Guess I could find somebody new easy to forget.